Op steeds meer plaatsen worden de treinen niet schoongemaakt. De staking begon maandag in het zuiden van het land... en moet volgens de vakbonden vandaag landelijk worden... De schoonmakers eisen meer loon, betere reiskostenvergoeding en meer scholing. En ook vinden ze de werkdruk te hoog. De actievoerders zeggen dat ze vroeger met zo'n veertiende een trein schoonmaakten... terwijl dat nu met hooguit acht mensen moet gebeuren. Schoonmakers zijn niet in dienst van de NS, maar van schoonmaakbedrijven die worden ingehuurd. Ze verwijten de NS dat die te veel op de contracten wil bezuinigen. In Griekenland is een landelijke staking begonnen tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Het trein- en luchtverkeer ligt plat en veerboten naar de eilanden varen maar mondjesmaat. Ook ambtenaren hebben het werk neergelegd. En daardoor zijn onder meer scholen en gemeentehuizen gesloten. In ziekenhuizen worden zondagsdiensten gedraaid. Griekse vakbonden protesteren met hun actie tegen de vergaande bezuinigingsplannen van de centrum-linkse regering. De staatsschuld is zo hoog opgelopen dat de Europese Unie ingrijpende bezuinigingen eist in ruil voor steun. De Griekse regering moet de EU voor 16 maart laten weten welke maatregelen worden genomen. Gerard Kempers heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de disqualificatie van Sven Kramer op de 10 kilometer. Dat is volledig mijn schuld, zo verklaarde de coach na afloop. Kempkers riep op twee derde van de race dat Kramer naar de binnenbocht moest, terwijl dat niet zo was. Kramer reed de snelste tijd, maar werd na afloop uit de uitslag geschrapt. Kemkers zei dat hij al snel door had dat hij een enorme fout had gemaakt. Kramer was na afloop woedend, duwde zijn coach weg en vervloekte hem. Kemkers zei begrip te hebben voor die emoties. Dan het weer. Het is bewolkt en af en toe regent het. De middag begint droog, maar later gaat het vanuit het zuiden weer regenen. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.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 And it's getting me so. It's getting me so. She is leaving on a jet plane. ready, V? Just go get him. Look for me, young B, cruising down the west side highway, doing what we like to do. I wait, eyes behind shades.